Drie uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. België zijn nog twee mensen in levensgevaar. De 19-jarige man die de mensen aanviel was een patiënt van het centrum. Omdat hij aan het eind van zijn traject zat, mocht hij de instelling een dag verlaten. Hij keerde terug met een mes en viel volgens Belgische media zes personeelsleden en een patiënt aan. Zijn motief is nog onduidelijk. Het Syrische leger heeft een strategisch belangrijke stad heroverd op de rebellen. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten is er een maand lang gevochten om de stad Sheikh Meskin in het zuiden van Syrië en ligt de stad grotendeels in puin. Door de herovering heeft het leger de aanvoerroute van de hoofdstad Damascus naar het zuiden van Syrië weer in handen. Commissievoorzitter Alsting vindt dat er inderdaad van een doofpot kan worden gesproken als beschikbare informatie bewust is achtergehouden. Hij reageert op het nieuws dat ICT'ers een backup met belangrijke informatie over de tevendeal niet verder mochten onderzoeken. Oosting benadrukt dat zijn commissie e-mails en dossiers van betrokken medewerkers kon inzien, maar dat niets erop wees dat er opdracht is gegeven om de zoektocht naar het bonnetje stop te zetten. Oosting vroeg medewerkers van het ministerie van Veiligheid en Justitie ook om vertrouwelijke informatie te delen, maar daar is niet op gereageerd. Louis van Gaal heeft zijn ontslag aangeboden bij Manchester United... na de zesde nederlaag in de competitie van afgelopen weekend, meldt The Guardian. United verloor thuis met 1-0 van Southampton. Volgens de Engelse krant heeft Van Gaal dinsdag een gesprek met vicevoorzitter Woodward... om zijn toekomst bij de club te bespreken. Het weer bewolkt en aan zee kan het hard waaien. Op sommige plekken kan wat regen vallen. Het is een graad of 6 vannacht. Morgen eerst af en toe zon en het is opnieuw vrij zacht bij zo'n 10 graden.